een Klomp met het NOS-journaal. Het aantal aangiftes van aanranding en beroving op het stationsplein in Keulen is verder opgelopen. Volgens de politie zijn het er inmiddels 516. In ongeveer 40% van de gevallen gaat het om seksueel geweld. Gisteren was het aantal gestegen tot 379. Ook in steden als Frankfurt, Stuttgart en Hamburg zijn veel vrouwen lastiggevallen. De Duitse minister van Justitie, Maas, gaat ervan uit dat de aanrandingen in de nieuwjaarsnacht zijn georganiseerd. Op de nationale terreurlijst staan twee keer zoveel namen als een jaar geleden. De lijst telt nu 39 mensen en drie organisaties. Volgens minister Koenders van Buitenlandse Zaken gaat het om Nederlanders en organisaties die betrokken zijn bij terreur in Syrië en Irak. De financiële tegoeden van de mensen die op de lijst staan kunnen bevroren worden. Daardoor wordt het voor hen een stuk moeilijker om terreurdaden te plegen of terroristische activiteiten financieel te steunen. De man en vrouw die gisteren dood werden gevonden in hun huis in het Friese Zandhuizen zijn omgekomen door moord en zelfdoding. De 41-jarige man heeft zijn vrouw van 34 vrijdagnacht gedood en daarna zelfmoord gepleegd. Toen de politie het echtpaar vond waren hun twee kinderen buiten. De twee van 5 en 6 jaar oud waren voor zover bekend ongedeerd en zijn opgevangen. De gemeente heeft een besloten bijeenkomst georganiseerd voor de inwoners van Zandhuizen. Voor de achtste keer in zijn carrière is Sven Kramer Europees kampioen allround geworden. In Minsk liet hij de Belg Bart Swings ruim achter zich, die zilver veroverde. Jan Blokhuizen pakte het brons. Bij de vrouwen ging het goud naar Martina Sablikova. Ze was te sterk voor Irene Wust, die de zilveren medaille kreeg. Antoinette de Jong werd derde. Marije Joling greep net naast de medaille, zij werd vierde. Het weer bewolkt en hier en daar nog een bui. Vanavond blijft het overal droog en vannacht koelt het af naar 2 tot 4 graden. Morgen begint de dag met zon, later in de ochtend is er meer bewolking. Smiddags gaat het dan weer regenen en het wordt een graad of 7.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 We should be using. qu'on oublie le pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas, changer.